Minister Rudd van Binnenlandse Zaken zei bij de BBC dat de dader kort voor de aanslag nog in Libië was en dat hij waarschijnlijk niet alleen handelde. De gemeente Amsterdam doet onafhankelijk onderzoek naar de inkomsten van het toerisme. Deze week kwamen de weekblad De Groene Amsterdammer en onderzoekers van Investico tot de conclusie dat het toerisme de gemeente per jaar 71 miljoen euro kost en maar 65 miljoen oplevert. Verder zou alleen een klein groepje grote ondernemers van de toeristen profiteren en veel andere ondernemers niet. President Trump heeft in Vaticaanstad een ontmoeting gehad met paus Franciscus. Bij het gesprek in de bibliotheek van de paus was verder alleen een tolk aanwezig. Trump spreekt later vandaag ook nog kort met de Italiaanse president Mattarella en premier Gentolini. Daarna reist hij door naar Brussel voor een NAVO-top en een gesprek met EU-leiders. In de gemeentelijke zwembaden in Den Haag komt een pasjesysteem om lastige bezoekers te weren. Zuiderparkpersoneel heeft last van jongeren die personeel en bezoekers lastig vallen, bedreigen, aanranden en beroven. Vanaf nu kan iedereen die zich misdraagt in een Haagsbad een zwemverbod tot maximaal vijf jaar krijgen. Duizenden Ajax-supporters vertrekken vandaag vanaf Schiphol naar Stockholm. Ze gaan in 31 vliegtuigen naar de Zweedse hoofdstad voor de Europa League finale tegen Manchester United. De wedstrijd begint vanavond om kwart voor negen. De meeste fans zullen na de wedstrijd overnachten in Zweden, maar er zijn ook supporters die komende nacht al terugvliegen. Het weer zonnige perioden, in het noordoosten de meeste bewolking en kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon, dan wordt het 21 tot 25 graden. Vrijdag en in het weekende wordt het nog warmer. Dit ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Files op de A4, naar richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 5 kilometer, kost je ongeveer 10 minuten. En door een kapotte vrachtwagen op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer, 4 kilometer.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 En zul je zeggen, wat is een scharrelschuifje? Nou, een scharrelschuifje, dat is een, een schuifregelaar. Die gaat zijn eigen gang. Dan zit hij weer links op de mengtafel en dan weer rechts. En oh, soms dan, ja, hè, soms krijgt een paard daar de hik van, zeg maar. Ja, over de hik gesproken. ik moet er even een bruggetje slaan. We hebben dus eh, koffievisite. En onze programmaleider die is, eh, die is duidelijk aanwezig. En meneer Vos, ja, duimpje, jawel. Maar wie wij ook in uitzending hebben, dat is, eh, ja, dat is de, ja, de, de, de, presentatrice... of een van de presentatoren, presentatrice van Goedemorgen Zandvoort. En voor de luisteraars, hij is eigenlijk best wel bekend... want ze is vrij actief in de, de plaat en je verhaal op Facebook... wat steeds drukker wordt en steeds leuker. Uh, Gerry Rutte, goedemorgen. Goedemorgen Willem. Leuk dat ik bij jou in het programma mag. Oh, je hebt de rekeningen niet gehad? Nee. We moeten er aan geld vandaan halen natuurlijk. Het is een muziekprogramma, hè? dus niet echt... Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Nou, leuk dat je zo even langskomt. Ja. Met iets lekkers voorbij de koffie. lekkers bij de koffie, daar vraag je altijd om, hè? dus vandaar. Nee, dat doe, dat doe je hartstikke goed. Maar, maar goed, ik zeg dus net al van... dat, dat jij het programma doet Goedemorgen Zandvoort. Ja. En eh, ja, dat is iedere week. Eh, elke week live, ja, elke week live vanuit Hotel Hoogland. Ehm, van 10 eh, tot 12. Oké. Elke, elke week. Ehm, als er iets mis is met de zender, wijken wij uit hier in de studio. Hè? Dat, ja, dan zit je in deze studio. Dan zitten we in deze studio. Studio, studio 3, hè? 3, ja, juist. Drie, ja, ja. ja, En ehm, aanstaande zaterdag hebben we weer een leuk programma. Oké. Eh, zaterdag 27 mei. Toevallig presenteer ik samen met Irene de Jager. Ja. En we hebben als uh, onderwerpen onder andere pluspunt... dat elke maand terugkomt. Eh, een update van alle werkzaamheden die er zijn en wat er gebeurt. Ja, het is een vrij, een vrij druk programma, ook met heel veel gasten, hè? Ja, we hebben elk uur drie gasten... Dus het zijn er altijd zes, maar soms zijn het er veel meer hoor. Want iedereen mag meekomen. Hè? Dat is Iedereen is welkom. Iedereen is, eh, mag een kopje koffie komen drinken in Hoogland. Maar dat geldt voor de luisteraars. luisteraars denken iedereen, van, ja, eh, van we gaan naar... Eh, ja, iedereen mag komen. Ja. Dus al oh, heel gezellig. Ik, ik, ik sta er helemaal, helemaal met mijn oren te klappen natuurlijk. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben heel, af en toe kom ik nog eens een keer bij Hoogland... en dan denk ik van, Jemine, nee, we komen al die mensen doen. Maar het zijn, echt, het zijn dus echt mensen die, die dus iets te vertellen hebben. Hè? Ja, die zijn, het is altijd actueel. Ja. En het heeft altijd met Zandvoort te maken. Eh, nou ja, de onderwerpen genoeg. Ja, dat dacht ik ook. En, en, mensen eh, eh, die melden zich ook aan hè, als ze iets willen komen vertellen. Ja. Dan, dan melden ze zich en dan willen ze graag komen. Ik heb nog nooit in deze 4,5 jaar gehad dat ik dit programma mede doe eh, dat er iemand weigert om te komen? Ehm, nee, maar ik zou niet weten waarom ze dat doen. Nou, dat zou over een onderwerp kunnen gaan. Het zou bijvoorbeeld over politiek eh, kunnen gaan. Ja, Politiek onderwerp. Maar, dan, maar, maar toch, iedereen wil komen. En iedereen wil zijn verhaal vertellen. En weet ook dat iedereen, oh, dat heel Zandvoort luistert. Of niet heel Zandvoort, maar heel veel Zandvoorters. Ja, ja dat is en, wel zo. Dat ja, is wel zo. En, eh, en het, is, het is heel divers. Politiek, sport, eh, kunst, ehm, eh, eh, kinderen, schrijvers. Ja, nou, Noem het maar op. Ja, ik vind het een heel verhaal. Ik vind, ik vind, ik vind het hartstikke goed. En, en ja, ik vind een van de... In, als ik ga kijken naar de regio, en dan maak ik toch even een reclame voor jullie natuurlijk. van alle regionale programma's in, op lokaal gebied vind ik dit gewoon een heel erg sterk programma. Het, het, het vertegenwoordigt Zandvoort en uh, informatief vind ik het ook heel erg sterk. Nou, dankjewel. Ja, nou ja, goed. Maar ik doe het niet alleen. Hè. We, doen het met het hele team. En eh, we zijn enthousiast en eh, we staan ervoor. Ja. We staan er echt voor. Ja, Dat, dat moet je ook wel, hè? Ja. Maar jij hebt ook een keer de techniek gedaan, toch? Een keertje? In een grijs verleden? Ik heb jullie de techniek gedaan. Dat, eh, Toen was ik nog jong en onervaren. Ja. En toen, had ik, geloof ik, toen had ik, geloof ik nog jeugdpuisjes. <laughs> ik ga maar dat kon niemand zien, hè? nee, nee, nee, nee. Toen waren er geen camera's. Nu hangen de camera's boven ons hoofd. En, oh jee, ja. Ja, men zegt van, ja, we willen wel meer. We willen eens een keer in de studio kijken. En eh, misschien organiseren we nog wel eens een keer een kijkdag. Toch vinden mensen het leuk als ze weten waar een programma vandaan komt. Nou ja, Want ze hebben geen idee, hè? Het Zandvoort. <laughs> Even een stukje muziek, Gerry. <laughs> la vie, d'aller retrouver tous mes amis. J'ai pas de frontières, alors je suis une fille de tous les pays. C'est bon de chanter, bon de chanter la vie, avec la musique pour a tous des amis. J'ai pas de frontières, c'est vrai que je suis une fille de tous les pays. Ma vie est toujours ailleurs. chemin de frontière. Alors je suis une fille de tout le pays. C'est bon de chanter, bon de chanter la vie. Avec la musique, on a tous des amis. Chemin de frontière, c'est vrai que je suis une fille de tout le pays. Ja, je luistert nog steeds naar ZFM Coast Summer. Het, het was het drukker hier. Eh, Dolly, eh, die is er ook al. Mama ZFM. En eh, nog even, ik mag koffie bijzetten, denk ik. Ja, en weet je wat alle is? Als ze achter de microfoon kruipt, ja, dan is het mis, hè? Oh, daar zit ze al. Daar zit je al, hè? Nee, nog niet. Oh, je zit nog niet? Nee, ik sta nog. Oh, dan zet ik nog even muziek op. Heb je lust? Nou, voor alle luisteraars die, eh, die zich afvragen van... hé, hey, eh, wat is dat? De sfeer is denk ik anders. Nou, de sfeer is niet anders. We zitten even een technisch probleem. En ehm, ja... We proberen het op te lossen, maar we hebben gewoon muziek achter de hand door. Ik heb een pannetje met zomersongs bij me. Komt helemaal goed. En we gaan het laatste uur alweer in van ZWM Coast Summer. We hebben al drie uur gehad, niet te geloven. En na dit programma Zandvoort Luncht met, uh, met Ruud Tutuut. Kijk wat dat wordt. Altijd gezellig. Nou had ik nog een plaat eh, openstaan en eh, dat was eigenlijk een, een, een, verzoekje. En ik denk van nou, ik, ik moet hem draaien, want anders dan, ja, anders dan komt het niet goed. Dus ik ga hem even klaarzetten. En dat verzoekje dat moet helemaal naar Deventer toe. Het is niet te geloven. Nou ontvangen ze ons ook al. Ik ga ze proberen of ik hem kan starten, dat ding. Ja hoor. try to resist.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 samen met Lauren Hill, Daughter of Zion. Turn your lights down low. Ik werd net nog even op mijn vingers getikt door de programmaleider. Die wist mij te vertellen van... Eh, van eh, God, heb je dat gedicht zaterdag nog gehoord? Afgelopen zaterdag over Max Verstappen. Ik zei nou nee. Hij zei ik praat niet meer met je. Nou, jammer hè? Dat is zo jammer hè? Ja, ja dat is jammer. Ja, dat is heel jammer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik wacht gewoon terugluisteren, En dan kan iedereen trouwens, die kan gewoon even gaan naar uh, eh, zfmzandvoort.nl... en dan eventjes op terugluisteren. Even de datum op, eh, opzoeken en dan het uur even aantikken... en dan uh, komt het dan vanzelf goed. Het programma heet Zandvoort op zaterdag of Zandvoort op zondag. Maar dat heb je mij niet verteld. Even vragen. Wat? Zondag? Zondag, ja, zondag natuurlijk. Nou, vooruit. <laughs> Oké, okay, nou, om het uh, goed te maken met uh, mijn programmaleider... moet ik toch de vrienden houden natuurlijk. Eh. Ah. Uh, yeah, yeah, yeah, yeah. Miami. Uh, uh, South Beach, bringing the heat. Uh. <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Uh. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, Can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for two days of playing, but every time I come, I always wind up staying. Just the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. So I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dressed, pull your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma screw me something hot in this South Submarine Gay Mountain Pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommy screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cashing your dough and flow to this fashion show, pound for pound around anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami. Where the heat is on all night on the beach till the dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. in the club where the heat is on all night on the beach till the dawn. I'm going to Miami. Welcome to Don't get me wrong, got it going on. And New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy. But on the snake, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with cinnamon tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys. Ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house peace on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. Hundred thousand dollar cars, everybody got got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Je luistert nog steeds naar CWM Coast Summer. En uh, ik zie, uh, kijk even naar buiten, een raampje opengezet. Ik zie Dolly eh, op het strand lopen. Dolly gaat straks uh, Zandvoort Lunch doen samen met Ruud. Ruud Jansen wel te verstaan. En eh, nou ja, ik kan horen, de wind staat over zee. En eh, ja, dat is lekker. Het is lekker weer buiten, druk op het strand. En het is allemaal zichtbaar vanuit eh, hier, Studio 3. en de Tolweg 10A in Zandvoort. En zo stampen wij met door op deze warme zomerdag. En weet je wat, er komen er nog veel meer. Live vanuit Zandvoort brengen wij jou gewoon het warmste van het warmste. Ook een beetje Cubaans, wat rustig, maar eh, ja... We werden straks omgevraagd in het eh, eerste uur. Buena Vista Social Club. En uh, maar ja, toen kregen wij die technische storing. We hebben ons prima gered en we zijn eruit gekomen. komt ie dan? Buena Vista Social Club Chan Chan. Nou, het was steeds gezellig hier. Ruud Jans is binnen. Een enorme grote zak met bitterballen bij zich. zeg, heb je daar gelast van als je loopt? Wat? Ik vind dit zo jammer. Ik vind het zo geweldig jammer. Ja, men vergeet het dan wel eens. Maar dat geeft niet. Maar we blijven lekker in de zomerse klanken. Want eh, daar staan wij tenslotte voor. GWM Coast Summer. Ik heb altijd al een keer een radioprogramma willen maken vanaf eh, de Albert Kuip in Amsterdam. Nou, dan zou je vertellen, dat lijkt het hier nu wel een beetje op. <laughs> Ja. CFM Coast Summer, maar volgens mij hebben ze hier van de verkeerde plant gegeten. Ik weet het niet. Ze zeggen wel eens waar Ruud Jansen is, dan begint de mens spontaan te dansen. Nou, men zegt het en het gebeurt ook nog, geloof ik. Dat doen we ook met Pieter Tosh. Pieter Tosh, Afrikaan. Die Ruud Jansen die maakt me helemaal gek, man. Nee hoor. Speciaal voor Ruud. Kun je vast eh, wennen aan het eh, lunchprogramma zometeen? Te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando la mamita hacen tacatá. Tacatá, bro. Dale mamacita con su tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con su tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita mi tacata, que empiece la fiesta, tacata, la gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata, sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, romano esa pieza, tacata.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 Oye, muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo cante de La Habana. Ja, en als ik er voor die tijd nog eventjes snel Lou Bega ertussen kan piepen. Nou, ik ga mijn best doen, maar het begint nu wel te dringen natuurlijk. Het is eh, inmiddels kwart voor twaalf. De laatste 15 minuten gaan in dan we hem koos Sammer. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.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 Ja, Mammo number 5. Ik geef hem er nog net tussen met een eh, kleine uitval, interval, uitval. Maar gelukkig doet het weer. En zo krabben wij richting de klok van 12 uur. 8 minuten voor 12 alweer. En eh, ik moet nog zoveel nummers. En ja, ik weet niet. Eh, ik zal Ruud Jans maar naar huis sturen, denk ik. Denk ik. <laughs> ja! Toen toe dan eh, er wel eens dat er iemand in je nek staat te hijgen. En dan denk ik bij mezelf van, ja. Hé? Maar goed, Ruud mag dat. Zal ik je wat vertellen? Het laatste nummer gaat erin. Oh mijn god. Krek Duncan. Zo, nou er waren weer drie uurtjes. En eh, ze vlogen om, moet ik heel eerlijk zeggen. De laatste uur was een beetje rommelig. Ik ga even iemand tot de orde roepen. Ik ben zo weer bij u terug. Ik denk nou, even op gepaste wijze eventjes rustig afscheid nemen. Maar goed, dan loop je nog 60 man. En eh, ja, <laughs> dat, gaat het niet altijd goed natuurlijk. In ieder geval, ik heb drie uurtjes mogen doen. Eh, drie, keer, drie uurtjes uh, eh, CWM Kosama. En uh, het vloog om, dat wat ik zeg. Volgende uitzending, ja, wat zal het zijn? Ik weet het niet. Ik heb Gerry hier ook nog steeds zitten. Gerry, wat, wat, wat, wat de volgende uitzending? Van jou? Ja, dat weet ik niet. Nou, volgende maand. Is dat volgende maand pas? Nee, maar volgende week is het al juni. Dus... Echt waar? Ja, echt waar. Oh. Oké, nou ja, goed. Eh. ik kreeg trouwens nog eh, berichtjes van mensen die jou herkend hadden. Van, eh, echt waar? De, Leuk. De, plaat en, en jouw verhaal. En, ja. ja. Die zeiden al van, is dat een Gerry? Ja, Gerry Rutte. Ja, inderdaad, Gerry Rutte. Nou ja, goed. Dus, ik vond het heel gezellig om even ja. gast te zijn in jouw programma. Ja, weer eens wat anders. En, en Ruud vond het ook heel fijn om gast te zijn in mijn programma. Althans, die indruk die had ik wel. <laughs> maar goed, jullie kunnen zo meteen luisteren naar Zandvoort Lunch. En uh, is ook een uh, onvolprezen programma uh, bij ZFM Zandvoort. En ook volgezelligheid, informatief. met de nodige humor en vooral niet tevreden, goede muziek. En dat moest ik zeggen van Ruud. <laughs> <laughs> ik heb nog nooit iemand zo zien groeien van trots. Ho, verschrikkelijk. Nee, maar even zonder dol. Het is, eh, het is gewoon een leuk programma. Moet je gewoon doen. 12 tot 2. En eh, ja, wat daarna gebeurt, eh, weet, ik eigenlijk niet. Wat vanavond betreft, Beachmasters. Die draait, die draait dan nog in de avond. En daarna, als alles mee zit. En ja, ik hoop het wel natuurlijk. Jacques Bubbels. Dus we gaan het allemaal beleven. Ik zal in ieder geval zeggen, tot de volgende keer.